Kloen met het NOS Journaal. De door de politie doodgeschoten verdachte in Capelle aan den IJssel... is een jongen van 15 uit Gouda. Aan de schietpartij ging een beroving met vuurwapen vooraf. De verdachte zou meerdere keren zijn gewaarschuwd... voordat er schoten werden gelost. De jongen overleed ter plekke. Twee andere jongens die betrokken zouden zijn geweest bij de beroving... zijn aangehouden. Onder de mensen die zijn opgepakt bij de rellen van gisteren in Den Haag... zijn ook zes minderjarigen... Dat zegt Karin Krukert, hoofdcommissaris van de Haagse politie in Nieuwzuur. In totaal zitten 37 mensen vast. Het zou gaan om mensen tussen de 16 en 60 jaar oud... van verschillende groepen uit het hele land. Volgens Krukert gaat het zowel om gewone demonstranten... als zogenoemde defendgroepen en voetbalhooligans. Tienduizenden mensen zijn in de Amerikaanse staat Arizona... bij de uitvaart van de doodgeschoten activist Charlie Kirk... Onder andere president Trump zal tijdens de herdenkingsdienst spreken. De 31-jarige Kirk was een vertrouweling van Trump... en was populair onder conservatieve jongeren in de VS. Hij werd vorige week doodgeschoten. Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen moeten meer Marokkaanse Nederlanders naar de stembus. Dat vindt het samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen met een migratieachtergrond zich niet herkennen in de politiek en significant minder stemmen. Vooral onder Nederlanders met een Surinaamse of Marokkaanse achtergrond is het opkomstcijfer lager dan gemiddeld. Het samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders hoopt daar met een campagne verandering in te brengen. Het weer, enkele buien en vannacht is vooral in het noorden en westen kans op regen. Het koelt dan af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en op de meeste plaatsen droog.